Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland gaat tactische kernwapens plaatsen in Belarus. President Poetin zei op de staatstelevisie dat het Kremlin de controle houdt over de kernwapens. Het zou niet in strijd zijn met internationale anti-kernwapenverdragen. De Verenigde Staten hebben al tientallen jaren kernwapens in Europa staan, zei Poetin. Tactische kernwapens bevatten een kleinere nucleaire lading dan traditionele of strategische kernwapens. Ze kunnen worden ingezet tegen doelen op het slagveld. De 100 activisten van Extinction Rebellion... die eerder vandaag werden aangehouden bij een actie op Eindhoven Airport... zijn bijna allemaal vrijgelaten. Volgens de marechaussee betraden enkele honderden actievoerders... het platform van de luchthaven. Ze waren naast de privévliegtuigen gaan zitten. Een groot deel van de demonstranten gaf geen gehoor aan de politieoproep om te vertrekken... en is enige tijd vastgezet. De Israëlische minister van Defensie heeft in een tv-toespraak opgeroepen... om de juridische hervorming in het land voorlopig stil te leggen. De verdeeldheid over die maatregelen, ook binnen het leger en de veiligheidsdiensten... brengt, volgens de minister, de nationale veiligheid ernstig in gevaar. Ook vanavond waren 300 mensen op de been om te protesteren... tegen de hervormingen van de ultrarechtse regering van premier Netanyahu. In de plannen krijgt het Hoge Rechtshof minder macht ten gunste van het parlement. De eerste grote bosbrand dit jaar in Spanje is na drie dagen nog niet onder controle. Inmiddels heeft de brand een omtrek van 40 kilometer. De brand woedt zo'n 60 kilometer boven de stad Valencia. De brandweer probeert hem al sinds donderdag onder controle te krijgen... maar vannacht wakkerde hij weer aan. En dan het weer. De wind en buiigheid nemen af. Het is vrijwel droog. Komende nacht trekt nog wel een regengebied over het zuiden. Het wordt 3 tot 6 graden. Morgen in het midden en zuiden van tijd tot tijd regen. In het noorden droog en soms zon.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 DJ Superstar Chiavistello deep house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Ladies and gentlemen, party people in the place to be. You are now listening to the incredible sound of Mixer Kevistelli DJ. Kevistelli. And this is my house. I love you so much.